Maarten Stultjes met het NOS Journaal. De Amerikaanse jaar. De epidemioloog werkte onder meer voor de Wereldgezondheidsorganisatie... en als adviseur van drie Amerikaanse presidenten. Hij zette een grootschalig inentingsprogramma op tegen de pokken. Het is onder andere aan Henderson te danken dat het pokkenvirus in 1980 was uitgeroeid. De ziekte kostte alleen al in de 20e eeuw 300 miljoen mensen het leven... maar was al bekend ten tijde van de Egyptische farao's. Pokken was het eerste virus dat door de mens is uitgeroeid. Duizenden mensen die vanwege de natuurbranden in de Amerikaanse staat Californië waren geëvacueerd, zijn weer naar huis. Het vuur is grotendeels onder controle. Door de brand moesten zo'n 80.000 mensen hun huis uit. Een gebied van 150 vierkante kilometer is inmiddels afgebrand. Daarbij zijn ruim 300 gebouwen verloren gegaan, meldt de lokale brandweer. Zo'n 7000 huizen worden nog bedreigd door het vuur. De bewoners daarvan kunnen nog niet terug. Bij een bomaanslag op een huwelijksfeest in de Zuid-Turkse stad Gaziantep zijn 30 doden gevallen. Meer dan 90 mensen raakten gewond. Het was een Koerdische bruiloft in de open lucht. Een Turkse minister zegt dat het lijkt te gaan om een zelfmoordaanslag. Gaziantep ligt in de buurt van de grens met Syrië. Brazilië heeft Olympisch voetbalgoud gewonnen. Na 90 minuten was het in de finale tussen Brazilië en Duitsland nog 1-1. Neymar scoorde voor rust voor Brazilië en in de 59ste minuut maakte Max Maier gelijk. In de verlenging werd niet gescoord, dus moesten strafschoppen de beslissing brengen. Duitsland miste de vijfde penalty en Neymar maakte de klus af voor Brazilië. Het weer, buien met mogelijk onweer en een stevige zuidwestenwind, minima rond 14 graden. Overdag wisselvallig met veel buien en kans op onweer.